Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gesprekken tussen de VS en Iran in Islamabad gaan vandaag zeer waarschijnlijk niet door. De Amerikaanse vicepresident Vance vliegt niet naar Pakistan zoals de bedoeling was. President Trump heeft aangekondigd dat het tijdelijk staakt het vuur met Iran wel wordt verlengd. Een Iraanse parlementsadviseur zegt dat de verlenging geen betekenis heeft. Hij verwacht dat Trump tijd wil winnen voor een verrassingsaanval zoals eerder gebeurde. Ten noordoosten van Oman is een containerschip beschoten door de Iraanse revolutionaire garde, zegt een Britse maritieme veiligheidsorganisatie. Voorafgaand aan het incident zou er geen contact zijn geweest tussen de beide schepen. Er zouden bij de aanval geen gewonden zijn gevallen. In Gaza is een Palestijnse man gedood bij een Israëlische aanval, schrijft het Palestijnse persbureau WAFA. De aanval zou in Jabilia, Jabalia zijn geweest, in het noorden van Gaza. Er zou ook een andere, aantal anderen gewond zijn geraakt. Ze zouden bezig zijn geweest met het opruimen van de puinresten van hun huis, schrijft het persbureau. De rechtbank Noord-Holland zit in zijn maag met een van zijn rechters. Hij vroeg gedurende langere tijd duizenden keren informatie op bij gemeenten... op basis van de wet open overheid. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money. De verzoeken waren expres onzinnig en tijdrovend. De rechter wilde naar eigen zeggen aantonen dat mensen makkelijk misbruik kunnen maken van de wet. Zijn werkgever, de rechtbank, zegt dat de man vanwege zijn positie beter had moeten weten... en gaat met hem in gesprek. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie onderzoekt of J, eerder bekend als Kanye West... de toegang tot Nederland misschien kan worden geweigerd. De rapper ligt onder vuur wegens antisemitische uitspraken. Het kabinet zegt wel dat de drempel om iemand te weigeren hoog ligt...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 Love is mine. Oh, yes, indeed, we know that people find a way to go no matter what the man says. Listen what the man says listen. to what the You've got the bugs, the style you've been better. geluid van Zandvoort.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 It's just a waste of time I'm spoiled by your touch, boy The love you give is just too hard to fight. Don't wanna live without you in my life I'm spoiled geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Every time I think of you It always turns out good Every time I've held you I thought you understood mm.